Jobboot met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in het negen mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers is een Amerikaanse toeriste van 66. Meer dan 50 mensen zijn gewond geraakt. Tientallen huizen zijn ingestort. De beving had een kracht van 5,3 op de schaal van Richter. In Alphen aan de Rijn is verontwaardigd gereageerd op de gewelddadige dood van een zwanenfamilie. Van de zeven dieren werd afgelopen weekend de nek omgedraaid. Inmiddels is een beloning van 2000 euro uitgeloofd voor degene die de politie leidt naar de dader of de daders. De koepoging van vorige maand in Turkije heeft de spanningen binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap verhoogd. Meer Turkse Nederlanders bedreigen, intimideren en discrimineren elkaar. Er zijn 80 meldingen gedaan, waarvan de meeste uit de regio Rotterdam, blijkt uit cijfers van antidiscriminatiebureaus. De politie heeft tientallen aangiften van bedreiging binnengekregen. Na de koepoging van een maand geleden liepen de spanningen tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en de geestelijke Fethullah Gulen in Nederland flink op. In het noorden van Jemen is opnieuw een kliniek van artsen zonder grenzen getroffen bij een luchtaanval. De berichten over een aantal doden lopen uiteen van 7 tot 15. Ook is een aantal mensen gewond geraakt. Artsen zonder grenzen bevestigt de luchtaanval, maar zegt niet wie erachter zit. Volgens hulporganisaties en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn klinieken in oorlogsgebied steeds vaker bewust doelwit van geweld. In Den Haag is een 14-jarige jongen ernstig mishandeld door meerdere mannen. De jongen werd zo hard geschopt dat hij bewusteloos raakte. De jongen fietste zondagavond door de stad toen hij werd klemgereden door een paar mannen. Ze wilden zijn ketting. De jongen probeerde die af te geven, maar kreeg direct klappen op zijn hoofd en raakte buiten bewustzijn. De politie heeft vier mannen in de leeftijd van 19 tot 37 jaar aangehouden.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 21 uur, 2 minuten en 45 seconden. Dus de hoogste tijd voor CFM Cinema. Eh, maandag 15 augustus alweer. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Ja, op deze mooie avond. Hele mooie filmmuziek natuurlijk. Ja, misschien zit je nog buiten, misschien ook niet. Het is een beetje fris aan het worden. Maar goed, even goed kan je luisteren naar CFM Cinema. Met muziek uit de volgende films. Made in Manhattan, een romantische film. Toen was geluk heel gewoon. Popmuziek. Eh, The Great Gatsby. All About Steve. En als componist voor de Westenmuziek Riz Ortolani. Zoals te doen gebruikelijk beginnen we natuurlijk altijd met de hit van de maand. En dat is Katja Riekerman, heet ze. Een saxofoniste. En die speelt heel mooi saxofoon. Samen met Joe Bonamassa. Blues for Joe. klanken van Katja Riekerman. Trouwens, haar broer die heette Ralf Riekerman. En die was eh, gitarist van de legendarische Duitse band de Scorpions. En eh, ja, toen ze dat allemaal zag, toen dacht ze, ik wil ook een instrument bespelen. En toen had ze een concert meegemaakt van David Sandborn. Eh, een bekende saxofonist en uit de jazzwereld. En toen zei ze, de sax is mijn instrument. En als je haar nog eens een keer wil zien... dan heeft ze vaak in allerlei tours van Rod Stewart de saxofoon bespeeld. Dus verschillende dvd's staat ze daar ook op. En mogelijk kan je haar op YouTube vinden. Katja Riekerman. En als het dan de Man is natuurlijk eh, Joe Bonamassa. En dan kom ik meteen bij de Man van Brad. Want dat is muziek uit de romantische film Made in Manhattan. Dus eh, de Guitar Man Brad.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 the guitar plays. Who's on the radio? You don't listen to the guitar man. songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Frans komt allemaal uit de soundtrack Made in Manhattan. Een romantische comedy die aanstaande woensdag op televisie is. Het verhaaltje, een kamermeisje die krijgt een relatie met een, een politieke bons. En dat het goed af kan lopen, dat eh, blijkt weer uit deze film. Er zit aardige muziek in, onder andere van Eva Cassidy. Katie Thong, De eh, bekende Eva Cassidy, meisje wat vroeg aan haar einde gekomen is, dacht ik, door kanker. hele bekende zangeres. Eva Cassidy, Katie Thong. as I watch the drops of heel veel eh, popopnames. maar er zit ook werk in van Alain Silvestri. Die heeft de, de eh, andere nummers gecomponeerd. Onder andere dit themanummer. houd je van romantiek, uh, eh, houd dan woensdagavond vrij. Want dan kan je kijken naar Meten en Daar zit al deze muziek in. En ook nog deze. Want ik vind dat thema toch ook wel aardig eh, eh, vrolijk klinken. En dan zie, dan zie ik dat in de soundtrack ook nog een nummertje zit van Paul Simon. Me en Julio down bij de schoolyard. Vind ik wel een grappig nummer, dus die doe ik nog even erachteraan. Paul Simon. Sluit mooi aan bij het thema van Salvestri. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or oh, what the mama saw. It was against the law the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the coroner's wing, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. 笑。 dat allemaal uit die soundtrack. Toen was Geluk heel gewoon een film eigenlijk... naar aanleiding van een tv-serie. En daar hebben ze een geluidsdocument bij gedaan... met heel veel Nederlandse popartiesten. Allemaal uit de 70 jaren. Het verhaal is, dacht ik, van dat die... Uh, die, die Gerard Cox zijn tv uit het raam gooide. Want dat was de wedstrijd Nederland-Duitsland finale WK. Wat was het? 72, 74, weet niet eens meer. En die tv die komt precies op het hondje van schoonmoeder terecht. En nou, de ellende is niet te overzien. Maar deze, dit fraaie nummer, de show, werd gezongen door Dissimens Band. Een beetje een feestband, een persiflageband. Zijn, zijn er eigenlijk nog soort, dit soort bands in Nederland? Ala de Dissimens Band. Zit ik me af te vragen op het moment. dit was in ieder geval de show. En dit is ook de laatste die ik uit de film draai. Want dat is ook nog een aardige. Earth and Fire, Maybe Tomorrow. the Fire. Ooit een prachtige LP gemaakt. The Song of the Marching Children, dacht ik dat die heette. Dat is echt een fantastische LP of CD tegenwoordig. En dit was uit de soundtrack van Toen was geluk heel gewoon. En als we dan toch bij de soundtrack zitten... kom ik nu bij een film The Great Gatsby... een Amerikaanse stereocopische film uit 2013... onder regie van Bas Luurman. Het is een verfilming van de gelijknamige roman van Scott Fitzgerald... uit 1925 met Leonardo DiCaprio Toby McGuire, Carly Mulligan en Joel Edgerton in de hoofdrollen. En daar met muziek uit. Onder andere deze van Emily Sandé. touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling. key Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart skips when I'm with you. But I still don't understand just how your love is doing. No one else cares. Got me looking so crazy right Het verhaal, de film vertelt het verhaal van Nick Carraway... die ten tijde van de Roaring Twenties in New York City op zoek gaat naar de American Dream. En zodoende verzeild raakt in het leven van de feestende miljonair Jay Gatsby... en zijn nichtje Daisy Buchanan. Nou, de film ging eh, in première in Nederland... maar heeft nooit echt hele uh, goede recensies gekregen. Maar de muziek is wel aardig. Onder andere deze Brian Ferry, Love is the Drug. jaren 20 En als het over de jaren 20 gaat, dan hebben we het natuurlijk ook over Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Eh, dat is een beetje waar ik nogal op dit moment een fan van ben. En eh, daar, ga ik natuurlijk uh, Bad Romance van draaien. Want het sluit zo mooi aan bij The Great Gatsby. En ik zou zeggen, ga op YouTube kijken. Ik geloof dat dit nummer al 6 miljoen views heeft gehad. Dus luister en geniet. horror. I want your design, cause you're a criminal as long as you're bad, I want your love. Love, love, love, I want your love. I want your psycho, your vertigo stick. Won't you in my rear window? Baby, you're sick. I want your love. je veux dans la mort. welke jazzgroep of popgroep werkt er nou met een uh, tapdanseres? Dus dat is eh, ja, een bijzondere combinatie. En het klinkt allemaal heel aardig. Ja, gewoon omdat het de moeite waard is. Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Kijk op internet, YouTube. En je vindt heel veel filmpjes van deze band. Eh, dan komen we bij een film, All About Steve. Uh, daar gaan we even wat muziek uit laten horen. All About Steve, muziek van Christophe Beck, Mary's Theme. About Steve is een film die 19 augustus aanstaande vrijdag om half negen op RTL 8 uitgezonden wordt. Het is een film met in de hoofdrol Sandra Bullock en Bradley Cooper. De excentrieke kruiswoordpuzzelaarster Mary Horowitz is ervan overtuigd dat de cameraman Steve haar grote liefde is. Ze volgt hem door het hele land om hem te overtuigen dat ze zich bij elkaar horen. Ja, mooi toch? En onder andere, dit zit er ook in, Patsy Montana. I want to be a cowboy's sweetie. Sweetheart. I want to be a cowboy sweetheart. I want to learn to rope and ride. I want to ride o'er the plains and the desert out west of the great divide. I want to hear the coyotes howling while the sun sinks in the west. life Ja, en die Christopher Beck, die heeft ook een hele mooie suite geschreven. Daar ga ik nog een stukje van uit. Dat is een klein stukje, want het nummer duurt 12 minuten zo wat. you Deze mooie klanken komen uit de All About Steve suite. En die is gecomponeerd door eh, eh, Philippe eh, Beck. Christophe Beck, sorry. En ja, dat is een mooi nummer, maar het duurt 12 minuten, dus dat is een beetje te lang. Alleen Patsy Montana zong het net al. I want to be a cowboy's sweetheart. Nou, dat kan direct, want kwart voor tien is de hoogste tijd voor westernmuziek. En ik heb deze keer gekozen voor de componist Riz Ortolani. Een Italiaanse componist, de eerste. muziek van eh, Riz Ortolani. Dit is ZFM. Eh, Riz Ortolani werd geboren in 1926, is overleden 23 januari 2014. Italiaanse componist en dirigent. Heeft de muziek geschreven voor ongeveer 300 films. Onder andere is zijn muziek ook gebruikt in de Kill Bill films van Quentin Tarantino. Dit is ook nog een western nummertje. een van zijn eerste soundtracks was eh, de, bekende westernheld Old Shatterhand. Uh, eh, ik dacht dat het een Duitse film was, ik weet niet zeker. Maar daar heb ik ook de muziek van. film is 1964, zie ik net op de computer. En uh, het is een aanleiding van verhaal van Carl May, de bekende Duitse schrijver. Uh, van verhalen. En eh, de film is geregisseerd door Hugo Fregonese. En de muziek is natuurlijk van Riz Ortolani. En ik doe er nog eentje van deze hele oude soundtrack. Je kan het ook horen, een beetje schelgeluid. even kijken, de Paloma Budget. Maar van Iris Ottolani is dit eigenlijk ook een heel bekend nummer. Dat komt uit film eh, Drive. Dat komt ook uit, uit, de film, dacht ik, Adio, uh, Onkel Tom of zoiets. En dat is eigenlijk Oh My Love. Heel mooi nummer. Niet een western, So. je hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. En eh, we hebben mooie muziek gedraaid. En dan gaan we natuurlijk het tweede uur mee door. Films die dan op de rol staan. Up the Air, Gremlins, Arsène Lupin, Betty Page, In a Better World... Eh, Milk, Peter en Wendy, The Fly. Nou, ik zou zeggen... tijd voor een bakje of misschien wel een glaasje fris... of misschien wel een biertje of iets anders lekkers. Tot na de klok van tien. En we gaan rustig door met Aris Ortolani.